12 uur. met het NWS Journaal. De Europese Unie en de VS hebben een akkoord gesloten over het verlagen van elkaars exporttarieven. Volgens de onderhandelaars gaat het om een pakket dat honderden miljoenen euro's waard is. De VS verlagen de tarieven op onder meer kant en klagerchten, kristal, glaswerk en sigarettenaanstekers met 50 De EU schaft de heffingen af op kreeftproducten afgelopen jaren liepen de exporttarieven tussen de EU en de VS juist op. Onder meer vanwege ruzie over Europese subsidies voor vliegtuigbouwer Airbus. Bij een botsing tussen twee auto's op een dijk op Goeree overflakke zijn afgelopen avond twee doden gevallen. Twee andere inzitten raakten gewond. Eén auto kwam na de botsing tegen een boom terecht, de andere in de sloot. De oorzaak van de botsing op Goeree overflakke is nog onduidelijk. Een carnavalstichting in Geertruidenberg in Brabant zet vanwege de coronacrisis een streep door de organisatie van het carnaval volgend jaar februari. Volgens de voorzitter is het beter om erover nu al een besluit te nemen, omdat de voorbereidingen voor de praalwagens voor de optocht al in volle gang zijn. Besluit geldt niet voor Raamstonksveer en Raamstonk, de andere twee kernen van de gemeente Geertruidenberg. De carnavalsorganisaties in die dorpen willen carnaval in aangepaste vorm wel door laten gaan. Sevilla heeft de Europa League gewonnen. De Spaanse ploeg won in Keulen met 3-2 van internationale uit Italië. Mede dankzij twee doelpunten van Luc de Jong. Het is de zesde keer in de geschiedenis dat Sevilla de Europa League wint. Bij Inter deed Stefan de Vrij mee. En de finale werd gefloten door de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely. Het weer nog. Vannacht neemt de bewolking toe. En in het westen kunnen wat buien vallen. Lokaal ook kans op onweer. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Overdag wisselen zon, wolken en een paar buien met onweer elkaar af.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 Every single time I look at you, I'm confounded with the truth, confounded with the truth. Look at you, look at you, fountain with the truth. Look at you, look at you, fountain with the truth. end up crashing, but I'm ready if it happens with you.